Dielke Eertstra met het NOS-journaal. De agent Zwarte Man doodschoot verlaat de politie. Darren Wilson zat al thuis, maar hij stapt nu dus ook officieel op. Het schietincident leidde in Ferguson tot felle protesten, met name van zwarte mensen... die vinden dat de overwegend blanke politie te snel naar de wapens grijpt. Wilson zelf houdt vol dat hij een schoon geweten heeft. In Cairo zijn bij rellen op het Tahrirplein een dode en negen gewonden gevallen. Duizenden Egyptenaren waren de straat op gegaan toen bekend werd dat oud-president Mubarak niet meer wordt vervolgd voor de dood van honderden demonstranten in 2011. De politie zette traangas en rubberkogels in. Er werden 29 mensen opgepakt. In West-Afrika zijn tot nu toe bijna 7000 mensen overleden aan ebola. Dat zijn er ruim 1200 meer dan in de vorige telling, die pas een paar dagen geleden was gepubliceerd. De Wereldgezondheidsorganisatie geeft geen verklaring voor de plotselinge stijging. Mogelijk is een deel van de mensen al eerder gestorven, maar was dat bij de organisatie nog niet bekend. Een vermiste Amerikaanse tiener is teruggevonden in het huis van zijn vader. De jongen van 13 werd daar vier jaar lang vastgehouden. Uiteindelijk wist hij een mobiele telefoon te bemachtigen en waarschuwde daarmee zijn moeder. Zij legde contact met de politie die de jongen ontdekte achter een valse muur. Hij maakt het lichamelijk goed. Zijn vader en stiefmoeder zijn opgepakt. Cabaretduo Olden Osborne heeft het festival Kamaretten gewonnen. De jury noemt Lise van Olden en Victoria Osborne een heel eigen en veelbelovend nieuw damesduo. De publieksprijs en de persoonlijkheidsprijs gingen naar Kiki Schippers. Kameretten is het grootste en oudste cabaretfestival van Nederland. Eerdere winnaars waren onder andere Hans Theeuwen en Theo Maassen. Het weer nog. Het is op de meeste plaatsen helder. Landinwaarts kan het licht vriezen. Daar is ook kans op een mistbank. Later valt in het noordwesten mogelijk een bui.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 Jouw weggaan is slechts een gegeven, gewoon iets wat er niet meer is. Ik was niet lang onder. je veel te kort gekend. Misschien verklaart het wel de woede, omdat jij er niet meer bent. Voor een antwoord op mijn vragen, mijn twijfels, mijn gedachten.